Drie uur. Dit is door Negens met het NOS-journaal. Tjurkin heeft voortijdig een spoedberaad over Syrië verlaten. En verliet de zaal nadat de Amerikaanse ambassadeur Power... de vergadering een Russische stunt had genoemd. De VN-veiligheidsraad is bijeen op verzoek van Rusland... om te praten over de Amerikaanse luchtaanval in het oosten van Syrië gisteravond. De coalitie onder leiding van Amerika viel per ongeluk een stelling van het Syrische leger aan... Daarbij kwamen mogelijk 80 militairen om het leven. De coalitietroepen dachten dat ze een doelwit van IS bestookten. De regering Obama heeft intussen spijt betuigd over de aanval. Churkin zegt dat hij niet weet of dit het einde betekent van het wankelen staakt het vuren. Hij zei dat hij denkt dat de Amerikanen de aanval mogelijk opzettelijk hebben uitgevoerd... om de samenwerking tussen de landen te frustreren. Malou van Rijn heeft bij de Paralympische Spelen in Rio goud gewonnen op de 100 meter sprint. In de T44-klasse bleef ze de Duitse Irmgard Suzan en Niosia Kain uit Trinidad en Tobago net voor. Het is voor Van Rijn de tweede gouden plak van deze Spelen na haar overwinning op de 200 meter. En zwemmer Mark Evers won in Rio het goud op de 200 meter wisselslag. Eerder won Evers ook al zilver op de 100 meter rugslag en brons op de 100 meter schoolslag. Friesland Campina heeft geld uitgetrokken om de melkproductie omlaag te krijgen. Melkveehouders krijgen vanaf 1 oktober 10 cent per liter melk die ze niet produceren. Het bedrijf wil zo helpen om de hoeveelheid koeienmest te verminderen. Die mest bevat fosfaat, dat is slecht voor het milieu. De premie van Friesland Campina komt bovenop die van de Europese Commissie. Die betaalt 14 cent per liter niet geproduceerde melk. Het weer vannacht droog,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 用。 up the volume, dance.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 is you cool? Are you cool?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 stop the beat.